11 uur. Michel Koenen met het NOS komen bidden in de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg. Ze zijn tevreden met het besluit van Israël om alle veiligheidsmaatregelen die waren neergezet weg te halen. Na de bloedige gewelddadigheden van de afgelopen tijd plaatste Israël detectiepoortjes en camera's bij de toegang tot de Tempelberg. Uit protest gingen moslims bidden op straat. De poortjes zijn nu weer weggehaald wel houdt Israël extra veiligheidstroepen paraat voor het vrijdagmiddaggebed. De dertien inwoners van het Belgische plaatsje Riemst, die hun huizen uit moesten vanwege de grotbrand bij Maastricht, mogen pas weer terug als al het brandende en smeulende hooi is geblust, dat zegt de burgemeester. Volgens een Limburg heeft de brandweer de afgelopen nacht doorgewerkt om het hooi en stro naar buiten te halen. Dat gebeurt met behulp van een speciale grijper. Ongeveer 85% van de voorraad is nu uit de grotten gehaald. Politievakbond ACP heeft gevraagd om een onderzoek van de inspectie naar de gebrekkige training van agenten. De bond hield een enquête onder de leden. 60% vindt de trainingen voor bijvoorbeeld arrestaties en rijvaardigheid onvoldoende. In de CAO is afgesproken dat agenten 42 uur per jaar trainingen krijgen, maar door tijdgebrek wordt dat lang niet gehaald, zegt de vakbond. En olie- en gasbedrijf Shell heeft het afgelopen kwartaal ruim anderhalf miljard dollar winst gemaakt. Dat is bijna een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Er werd vooral geld verdiend met gas. Vanwege de lage olieprijs blijft Shell kosten besparen. Gisteren werd al bekend dat het bedrijf in Nederland honderden banen schrapt. Het weer nog bewolkt, nu en dan wat zon en tot de avond bijna overal droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen wat meer zon, maar ook een bui. In het weekend wat meer buien en de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden aan de Leegwaterbrug staat op de N242 Middenmeer Alkmaar bij de brug 2 kilometer file.